armed with knives, armed with chemical, biological, nuclear weapons. Fanatic terrorists. September 11th. September 11th. Killers. September 11th. Terrorists. Terrorists. Al Qaeda. Terrorists. Nuclear weapons. Terrorists. 9/11. Terror. Terrorists. Evil. September 11th. September 11th. The terrorists. And danger. September 11th. Terrorism. Global terrorism. Terrorism. Terrorism. Terrorist. Terrorist. Terrorist. Terrorist. Terrorist. Terrorist. Terrorist. Terrorism. September 11th. Global terrorism. Terrorism. We were somewhere around Warsaw, on the edge of the desert, when the drugs began to take hold. Let, let, let it Control your body. Nachtwacht. De nachtwacht slaapt met de ogen. Hello there, and welcome to a place where things aren't always as they seem. Explore this world. De nacht. Alle dingen Niet zoals even het is. Dit is echt de bedoeling. Herinner me nog heel goed. Want wat iedereen zo moeilijk maakt, doordat iedereen moeilijk blijkt. Dit is echt wat ik uh, bedoel. Hoogzomer blaas ik van de hoogste toren. Speel daarbij muziek, zo hard dat bijna niemand kan horen. En dat maakt het weer uniek. Nachtwacht vraagt aandacht. zoekt twee handen voor zijn buik. Gemoedelijk, de pijn verzacht. Zoals ik naast haar lag als kruik. nacht. Sometimes Yadu, het ondenkbare. Hopende dat die sleutel weer toegang geeft tot jou. En jou tot die ander. Ik zou anders niet weten wat. Dus bewandel bij deze, mijn lot en wezen. Sometimes we do, we do, we do, we do. We do. Is de realiteit een feit of slechts een opname, zoals nu? En zijn we ondanks dat nog wel samen? Ik bedoel maar wat. Gaat er eens een lijntje open, begint mijn neus te lopen, met kriebel in de oren, laat ik vandaag nog wat horen, omdat het kan. En ieder die luistert, graag mag, niets liever zag, maar komt nooit onderuit. Maakt niet uit qua geluid als een noodklok, luidklok, luidklok. Al zou de nachtwacht voor alle geestelijke schade verantwoordelijk zijn, het is complex te verhalen, gezien het steeds dieper laat dwalen. dwalen wie, waar, waarom ook weer. Dus we gaan gewoon nog een keer van oor naar wachter. Yeah. waar ben ik in beland? Ja, God, waar ben ik in beland? Het is weer geen handig media optreden dit. Klaar.